Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Spijkerbroeken van Levi's en een flesje Jack Daniels worden binnenkort duurder. De Europese Unie komt met importheffingen op allerlei spullen uit Amerika. Dat wil dus zeggen dat er bovenop de prijs nog een extra bedrag aan belasting komt. Het is een reactie op Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit Europa. De baas van de Europese Commissie zegt dat ze ervan baalt... maar volgens haar moest de EU wel met een tegenactie komen. 30 dagen niet vechten aan het front, op zee en in de lucht. Amerika en Oekraïne hebben gisteren op papier gezet... hoe een staakt het vuren in Oekraïne er volgens hen uit zou moeten zien. Het plan gaat de komende dagen naar Moskou... maar correspondent Geert Groot-Koerkamp verwacht er weinig van. Rusland heeft altijd gezegd tot het laatst toe... tot vorige week hoorden we dat nogal meer van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... dat eh, Rusland eigenlijk geen, eh, geen bestand wil. Rusland wil geen tijdelijk bestand. Rusland wil alleen maar eh, een akkoord. En, en Lavrov zei ook meermalen dat de gevechten, de, de vijandelijkheden... zullen doorgaan tot het moment dat dat akkoord er ligt. Of ze daarbij blijven weten we niet. Er is nog geen officiële reactie vanuit Rusland. De politie in Brabant denkt dat meerdere aanslagen daar iets met elkaar te maken hebben. Vorig jaar gingen er in Oosterhout, Waalwijk en Kaatsheuvel auto's, woningen en bedrijven in vlammen op. Volgens de politie had het waarschijnlijk te maken met een ruzie in de bouw- en vastgoedsector. Ierse pubs in ons land zitten met de handen in het haar. Binnenkort is het St. Patrick's Day, een belangrijke Ierse feestdag die elk jaar groots wordt gevierd. Maar het belangrijkste ingrediënt zou dit jaar wel eens kunnen ontbreken. Er is namelijk een groot tekort aan Guinness. Zonder dat lauwe, donkerbruine bier is het feest geen feest, vindt deze bezoeker van een pub in Amsterdam. It wouldn't be St. Patrick's. <laughs> It wouldn't be just an average day. I think it's gonna be equally fun. Uh, the crack's just gonna be there. Like, um, but uh, yeah... It's, we're gonna try. Guinness is de laatste tijd populair door een TikTok-hype. Split the G. Jongeren bestellen een pint en proberen dan met hun eerste teug precies door te drinken... tot ze op de helft zijn van het logo op het glas. Kreeg je het weer nog een wisselend dagje met een beetje van alles wat. Af en toe opklaringen met zon, maar tussendoor zijn er ook pittige buien met kans op hagel. Het wordt vandaag maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio.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 like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the street en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Politie en brandweer zijn vaak te lang onderweg voor noodhulp... blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De politie was in tien jaar tijd nog nooit zo lang onderweg. Dat komt volgens de politie door een tekort aan personeel... en steeds meer spoedmeldingen. Europa komt met importheffingen op Amerikaanse spullen... als reactie op Amerikaanse heffingen. Europees Commissievoorzitter von der Leyen vindt het jammer dat het zo moet. Heffingen zijn slecht voor het bedrijfsleven, zegt ze... maar nog slechter voor de consument. Bij de verkiezingen in Groenland zijn de democraten het grootste geworden. De partij wil op termijn onafhankelijkheid, maar wel na een goede voorbereiding. President Trump zegt telkens dat hij Groenland wel bij de VS wil voegen. Het weer, wolken en zon, maar ook wat buien en het wordt 5 tot 8 graden.